Toen werkte 56% van de ouderen, nu 53%. In de jaren 90 werkten van hen nog maar 25%, blijkt uit cijfers van het UWV. De toename komt doordat de overheid een eind heeft gemaakt aan het massale gebruik van FUT en prepensioen. En ook speelt mee dat mensen gemiddeld hoger zijn opgeleid. Hoger opgeleiden werken meestal langer. De Verenigde Staten schorten hun tweejaarlijkse militaire oefening met het Egyptische leger op als reactie op het bloedbad in Egypte van gisteren, waarbij meer dan 500 doden vielen. President Obama veroordeelde het legeroptreden tegen aanhangers van ex-president Morsi. Ook vandaag zijn er berichten over geweld. In Gizeh bij Cairo hebben moslimbroeders twee panden van de regering in brand gestoken. Intussen is het voorarrest van ex-president Morsi met 30 dagen verlengd. De KLM heeft de vlucht van vanavond naar Egypte uitgesteld tot morgenochtend in verband met de avondklok. Chirurgen van het Radboudziekenhuis in Nijmegen hebben bij een kakenoperatie een computerbril gebruikt. Studenten konden zo hetzelfde zien als de chirurgen. Het was de eerste keer in Europa dat de Google Glass in de gezondheidszorg werd gebruikt. Het ziekenhuis is enthousiast over de resultaten. In Den Haag is voor de 25e keer de Japanse capitulatie herdacht. Onder andere premier Rutte legde in de regen een krans bij het Indisch monument. Cabaretier Diederik van Vleuten hield een toespraak. Vandaag, 68 jaar geleden, kwam door de overgave van Japan... een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Zo'n 100.000 Nederlanders zaten toen vast in Japanse interneringskampen... in toen nog Nederlands-Indië. Wielrenner Lars Boom is de nieuwe leider in de Nederlands-Belgische Eneco Tour. Boom werd in de etappe naar zijn woonplaats Vlijmen derde. De Duitser André Greipel won de sprint van een uitgedund peloton. Het weer, het is nu droog en zonnig. Morgen flink wat zon en 23 tot 28 graden. Met later in de middag en avond kans op een bui. Zaterdag wordt een zonnige dag en zondag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 2 kilometer. Verderop voor knooppunt Watergraafsmeer 2. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 4. De andere kant op bij Delft 2. A27 van Gorkum naar Almere bij Beeldhoven 3. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Hank 10 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen.